In as in een potkachel in Roemenië zijn resten aangetroffen van verf en spijkers. Die kachel stond in het huis van de moeder van de hoofdverdachte. De verf en de spijkertjes worden nog onderzocht. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag te horen gekregen dat het Roemeense onderzoek nog niet is afgerond. Frankrijk mag de verkoop van nieuwe Mercedes-modellen verbieden. De Europese Commissie stelt Frankrijk in het gelijk... omdat de modellen zijn uitgerust met een airconditioning... die gebruik maakt van een koelmiddel dat door Europa is verboden. De Franse autoriteiten zijn door de kwestie in conflict geraakt met Mercedes. De verantwoordelijk eurocommissaris vergadert morgen met vertegenwoordigers van alle EU-landen over de kwestie. In Tilburg zijn twee leden van de motorclub Satudara aangehouden. Ze worden verdacht van het leveren van vuurwapens aan Satudara-leden in Duitsland. De twee mannen van 42 worden in verband gebracht met de vondst in Tilburg van automatische vuurwapens en munitie. De wapenvondst werd in maart gedaan na een tip van de Duitse politie. Stevie Wonder wil niet meer optreden in Florida. Aanleiding is de vrijspraak van burgerwacht George Zimmerman. Hij wordt verdacht, of hij werd verdacht moet ik zeggen, van het doodschieten van de ongewapende 17-jarige Trayvon Martin. Wonder zegt dat hij niet wil optreden in staten die het zogeheten stand your ground principe in de wet hebben opgenomen. Dat principe bepaalt dat mensen dodelijk geweld mogen gebruiken als hun leven in gevaar is. De TU Delft ziet af van een plan waarbij studenten ook na het tweede jaar weggestuurd kunnen worden. Dit zogeheten bindend studieadvies is er nu alleen na het eerste jaar. Studenten die niet genoeg punten hebben gehaald kunnen worden gedwongen hun studie af te breken. Organisaties van Delftse studenten waren tegen het plan. Ze waren bang dat de studenten geen nevenactiviteiten meer wilden doen.